Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Maar als voorstanders wetenschappelijk kunnen aantonen dat hun wijze van slachten geen extra dierenleed veroorzaakt, kan een uitzondering worden gemaakt. Dat bleek tijdens het Kamerdebat dat tot na drie uur vannacht duurde. Staatssecretaris Bleker van Landbouw zei na afloop dat het kabinet zich het recht voorbehoudt om los van de regels een eigen beslissing te nemen en het onverdoofd ritueel slachten in sommige gevallen toch toe te staan. De Verenigde Staten gaan voor het eind van dit jaar 10.000 militairen terughalen uit Afghanistan. Voor september volgend jaar volgen nog eens 23.000 manschappen. Dat heeft president Obama bekendgemaakt in een tv-toespraak. Nu zijn er 100.000 Amerikaanse militairen in Afghanistan. Volgens Obama is het verantwoord om te beginnen met de afbouw van de troepen na de dood van Osama Bin Laden. Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben een test ontwikkeld waarmee al bij jonge mensen kan worden vastgesteld of ze aanleg hebben om suikerziekte te krijgen. De test kan worden gedaan bij twintigers. Als blijkt dat iemand aanleg, heeft voor diabetes type 2, kan met een aangepaste leefstijl en eventueel medicijnen worden voorkomen dat iemand de ziekte krijgt. Diabetes type 2 komt vooral voor bij mensen met overgewicht. Coalitiepartijen CDA en VVD plus gedoogpartner PVV worstelen met de gevolgen van de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. Ingewijden melden dat er wordt gekeken naar alternatieven, maar dat die te duur zijn. Het kabinet wil het PGB enorm inperken, omdat de uitgaven explosief stijgen. Vanmiddag is het debat in de Tweede Kamer. Computergigant Apple heeft een omstreden applicatie verwijderd uit de online winkel. Dat is gebeurd op verzoek van Israël. De applicatie Derde Intifada was een platform waar tegenstanders van Israël meningen deelden en protesten tegen het land konden organiseren.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 Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. Op de A7 Hoorn-Zaandam voor de afrit Wormer 3. Vanuit Zaandam naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein 4 kilometer op de A8. De A9 Alkmaar-Amstelveen voor knooppunt Rotterpolderplein 4 kilometer... Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 3.